Lot Lewin met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat neemt maatregelen. Vooral langs de kust bij Delfzijl worden vannacht hoge waterstanden verwacht... van 4 meter boven NAP. Er is geen overstromingsgevaar, maar buitendijkse gebieden komen onder water te staan. Rijkswaterstaat gaat de dijken bewaken en de kades worden ontruimd. Daarnaast gaan de vloeddeuren in de zeesluis van het Eemskanaal dicht. De sluis is daarmee gestremd voor het scheepvaartverkeer. De politie heeft een grote actie gehouden bij het clubhuis van de Hells Angels in Harlingen. Daar vierde de afdeling van de motorclub vandaag zijn 25-jarig bestaan. De politie sprak van een verkeerscontrole. Ook de Belastingdienst en de marechaussee werkten mee. Een aantal leden hebben ter plaatse boetes en schulden moeten inlossen. Twee mannen zijn opgepakt voor belediging van een agent. De politie wil vermoedelijk het ledenbestand van de motorclub in kaart brengen met dit soort controles. Zanger Gert Timmermans is overleden. Hij is bekend van het nummer Ik heb eerbied voor jouw grijze haren... en van het duo Gert en Hermine, dat hij samen met zijn toenmalige vrouw vormde. Hun bekendste nummer was Shalalali Shalalala, beter bekend als Alle duiven op de dam. Gert Timmerman leed aan alvleesklierkanker. Hij was 82 jaar. Ajax heeft in Tilburg met 3-1 gewonnen van Willem II. Tien minuten na rust kwamen de Tilburgers dankzij een strafschop op voorsprong... maar in de slotfase wist Ajax alsnog te winnen. Pek Zwolle won met 2-0 van ADO Den Haag en handhaaft zich daardoor in de top 3. En eerder op de avond verspeelde Feyenoord opnieuw punten door gelijk te spelen tegen Roda JC. Het werd in Kerkrade 1-1. En Heracles won thuis met 3-0 van VVV Venlo. Het weer dan nog. Vannacht af en toe regen en veel wind. Op de Wadden wordt het zelfs stormachtig met zeer zware windstoten. En ook elders in het land kunnen zware windstoten voorkomen. Overdag neemt de wind wat af. Af en toe schijnt de zon, maar er valt ook een enkele bui.